Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De opvang van Oekraïners zit zo vol dat het hele systeem piept en kraakt. Slaapkamers moeten worden gedeeld met vreemden... en er zijn vaak te weinig wc's en douches. Ook hebben de 130.000 bewoners van opvanglocaties weinig privacy... en worden ze gedwongen om te verhuizen als een locatie sluit. De nationale ombudsman en de kinderombudsman hebben het onderzocht. Zij zeggen dat menswaardige opvang in gevaar is... Gemeenten trokken eerder dit jaar ook al aan de bel. Die zeiden toen dat het ministerie in actie moet komen. NS laat meer treinen rijden in de vroege ochtend en laat in de avond. Dat blijkt allemaal uit de nieuwe dienstregeling die zondag ingaat. Ook worden Zeeland en Noord-Brabant beter verbonden. En op verschillende plekken gaan meer treinen rijden, zoals tussen Amersfoort en Deventer. Vanaf zondag zijn ook de vertrektijden net wat anders. De NS adviseert dus om je reisplanner goed te checken. Wereldwijd zijn het afgelopen jaar 67 journalisten omgekomen tijdens hun werk. Dat is het hoogste aantal sinds 2018, zegt Reporters Without Borders. Volgens die journalistenorganisatie kwam ongeveer de helft om in Gaza. We weten wel dat sinds eh, de oorlog is uitgebroken, oktober 23... dat er 59 journalisten, dat wij in ieder geval sterke aanwijzingen hebben... dat die doelbewust eh, gedood zijn. En dat zijn er natuurlijk eh, veel te veel. En misschien zat jij vanochtend ook weer met half dichtgeknepen ogen in de auto of op de fiets vanwege het felle licht van je tegenliggers. De Fietsersbond in Apeldoorn is helemaal klaar met die verblindende stralen... en is een actie gestart. Ze stonden daarom niet vermoedende fietsers te ambushen bij het station. Goedemorgen. Goedemorgen. Verblindende, verblindende <laughs> fietsverlichting. Ja. En dit is er zo eentje. Ja. Heb dat in de gaten? Ja, dat weet ik. Oh, Als en? ik loop, zet ik hem ook altijd uit. Ja. Ja, nou, eh, ik zou, als ik naar de maak, gaan vragen of ze hem even kan verstellen. Dat is niet ingewikkeld, zegt de Fietsersbond daar. Meestal is het genoeg om zelf je koplamp een beetje omlaag te duwen kreeg het weer nog een zachte dag met veel grijs en af en toe buien. Vooral in het noorden. In Limburg blijft het droog en is vanmiddag zelfs wat zon te zien. Het wordt maximaal 11 tot 14 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. File op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knopend op 6 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 Het typische melodieuze popgeluid uit Volendam. Met meerstemmige zang, weemoedige melodieën en Engelse en Amerikaanse popinvloeden. Ik trapte passend af met Mooi Volendam van Canyon. Een ode aan het dorp waar die hele Paling Sound geschiedenis geworteld is. In een paar minuten vang je precies dat gevoel van trots op het oude vissersdorp. Dat uitgroeide tot hitfabriek. Met een eigen herkenbare sound. Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. In dit eerste blok duiken we in Leftside, een Volendamse groep die in de jaren 60 en 70 deel werd van de tweede golf Paling Sound Bands. Ze kwamen voort uit eerdere beatgroepjes als de Teddy Boys en de Beat Boys, maar ontwikkelden zich tot een melodieuze popband met meerstemmige zang en een geluid dat nauw aansloot bij de succesformule in Uit een eigen dorp. Confusion in My Mind, Like a Locomotion en Tessie laten goed horen hoe Leftside die Volendamse ingrediënten, soepele melodieën, duidelijke refreinen en harmoniezang combineerde met de toenmalige internationale popinvloeden. Je hoort een band die misschien niet zo groot werd als de Cats, maar wel een vaste plek in de Paling Sound familie veroverde en zelfs in het buitenland succes proefde. Met Little Spanish Sailor van Next One blijven we dicht bij huis. Want ook deze groep hoort bij de lichting Volendamse bands die het voorbeeld van de Cats volgde. Het nummer kleedt dat vertrouwde palengeluid aan met een licht exotisch veertje, waarmee Next One laat horen dat je binnen de palingsound prima kunt spelen met thema's en arrangementen. Schuif door naar BZN. De band die na de Cats misschien wel het bekendste Volendamse exportproduct werd. Vanaf het midden van de jaren 70 groeide BZN uit tot hitmachine. Met een eigen variant op de Paling Sound, waarin toegankelijke melodieën, duetachtige zang en een vleugje romantiek centraal stonden. The Old Callahan, Just an Illusion en El Cordobés laten de formule mooi horen. Verhalende teksten, pakkende refreinen en een bijna filmische sfeer, vaak met buitenlandse personages of locaties in de hoofdrol. In deze songs hoor je de stap van ruigere beat roots naar zeer radiovriendelijke palingpop, waarmee BZN jarenlang de Nederlandse hitlijsten kleur gaf. Last night Triple play. Triple play. Triple play. naar de bron, de Cats. De groep die geldt als grondlegger van de Paling Sound. Hun karakteristieke geluid ontstond in de late jaren 60 met de dramatische stem van Piet Veerman en meerstemmige achtergrondvocalen. What a Crazy Life markeerde halverwege de jaren 60 de echte doorbraak. Het was een eerste single op een grote label en zette de band nationaal op de kaart. Nummers als Jukebox en Be My Day bouwen voort op dat succes met aanstekelijke refreinen en dat herkenbare weemoedige randje dat de Cats tot iconen van de Volendamse muziek maakte. Cause I'm just now the kind there's plenty of fishes in the sea Coldplay. Sterren van toen. shine on, let your light shine on. Now we sail on home, singing la la la. you your light shine on And I will sail on home singing la la la Hildebrand, de eigenzinnige singer-songwriter uit de Volendamse scene. In plaats van de gladde hitmachinekant van de palingsound koos hij vanaf de jaren 70 nadrukkelijk voor een meer Americana en country getinte benadering, met sterke teksten en eigenzinnige arrangementen. My Favorite Game, La Villa Latino en So Long Ago tonen hoe Specs het Volendamse gevoel combineert met internationale roots. Daarmee vertegenwoordigt hij de artistieke songwriterkant van Volendam. Die laat zien dat er onder de Paling paraplu veel meer kleuren schuilgaan dan alleen de grote hits. different as the mule. But I just carry on. I've been cheated and mistreated. Sometimes I almost was defeated. But I got back on my feet just the same. Holding my own is my favorite. till you like the illness much better than the cure thinking by the nights we've been drinking till the next day we fell dry and cold. Laughing and smoking and listening to jokes that we all found had to be told. Playing the blues, it was hard by the booze, so false that it really was sad. Oh, my friends, all that time lost to you, settle down weren't that really great, we had, Feeling like princes and looking like beggars, sharing the few things we had. Fights with our parents, the talk of the village, we were not as bad as they said. We loved the same girls, but never for long. I bet we drove some of them mad. Oh friends all that time, most of you settled down. Were that really great, they split. But it all seems so long ago. Yes, it all, yes, it all, yes, it all seems so long ago. But it all seems so long ago. Yes, it all, yes, it all, yes, it all seems so long ago. guitar of three weeks' wages, cause I wanted to play in a band I started on the bass as loud as I could. The guitarist, he was my friend. Felt like superstars and crashed for cars. The manager was worried to death. Oh, my friends, all that time most of you settled down. Weren't that really great days we had? But now we're past 20, the music has changed. The bass, it is played by my friend. The sound is much softer and they say it's much better. Why I did it, I can't understand. on days like this when I dream away, I think back of the years that I passed. Oh, my friends, all that time most of you settled down. wearing that really grey me head. Met You Are My Hero zoomen we in op de stem die BZN in de gouden jaren mede haar gezicht gaf, Annie Schilder. In haar solowerk blijft ze dicht bij die herkenbare palingsound. En zo sluit deze triple play aflevering de cirkel van de palingsound.